Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt akkoord te gaan met een staakt het vuren voor twee weken... mits de straat van Hormuz weer open gaat. Dat schrijft hij op sociale media. Hij reageert ermee op het plan van Pakistan... dat Iran twee weken de tijd wil geven voor een akkoord over het beëindigen van de oorlog. En als gebaar van goede wil moet Iran in die periode de doorvaart door de straat van Hormuz vrijgeven paar uur geleden dreigde hij nog met een einde van de Iraanse beschaving... als het land niet zou ingaan op zijn eisen. Iran heeft nog niet gereageerd op het plan voor een staakt het vuren. Een bedrijf dat software regelt voor ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, Chipsoft, is getroffen door een hack. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen, meldt het bedrijf. Meteen na de ontdekking van de hack is volgens het bedrijf geprobeerd om criminelen de toegang tot de systemen te ontzeggen. Naar schatting werkt zo'n 70% van de ziekenhuizen met het bedrijf. Elf ziekenhuizen hebben hun patiëntenportalen voorlopig offline gehaald. De Tweede Kamer staat welwillend tegenover een miljardensubsidie voor Tata Steel. Wel moeten er stevige afspraken worden gemaakt over de vergroeningsplannen van het staalbedrijf. Zoals het dichtgaan van de meest vervuilende productieonderdelen. Het kabinet wil 2 miljard uittrekken. Tata trekt zelf 4 miljard uit in Brabant is afgelopen avond een medewerker van een slachthuis overleden bij een bedrijfsongeval. Wat er precies is gebeurd bij het bedrijf in Helmond is onduidelijk. Volgens Omroep Brabant zijn de politie en de arbeidsinspectie bij het bedrijf voor onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer. Het is droog bij een graad of 2.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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. let me fall through and through. But you can have your way. I can pretend each time I see you that I don't care and I don't need you. Though you'll never see me crying, you know inside I feel like dying.